Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Israëlische geheime dienst, de Mossad, was tegen de aanvallen op kopstukken van Hamas in Qatar. Ingewijden zeggen tegen de Washington Post dat er een plan was om Hamas-leden via een grondoperatie in Qatar uit te schakelen... maar dat de directeur van de Mossad dat plan niet wilde uitvoeren. Hij zou hebben gevreesd dat het de relatie met Qatar zou schaden. Daarop besloot het Israëlische leger om luchtaanvallen op Qatar uit te voeren... Hamas zegt dat alle aanwezige kopstukken die aanval hebben overleefd. In Frankrijk is een oud-militair opgepakt die thuis 180 zelfgemaakte explosieven had liggen. Zijn motief is niet bekend. In de woning van de man van 53 vond de politie explosieven in verschillende soorten en maten... 11.000 euro aan cash en meerdere vuurwapens. Ook lag er zo'n 20 kilo poeder waarmee explosieven kunnen worden gemaakt. De woning staat in Barsac, ten zuidoosten van Bordeaux. Demissionair premier Schoof zegt het ernstig te vinden dat in aanloop naar de verkiezingen de spanningen toenemen. In de ministerraad is gisteren gesproken over polarisatie en het kabinet is daar erg bezorgd over. Schoof ziet de intolerantie naar elkaar toenemen en vindt dat geweld nooit mag worden goedgepraat. En Vitesse heeft de eerste wedstrijd sinds het terugkrijgen van de proflicentie verloren. In Weidewormer won Jong AZ met 4-0. Vitesse kreeg vorige week te horen dat het mocht terugkeren in de eerste divisie... na een uitspraak van het gerechtshof. En daarna volgde een race tegen de klok... om genoeg voetballers te, vinden voor de wedstrijd van gisteravond. De meeste spelers waren al vertrokken toen het erop leek... dat Vitesse niet meer in het betaald voetbal zou uitkomen.